11 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. AZ. Beide partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan, meldt de voetbalclub. Pastoor zou in Alkmaar doorschuiven naar de positie van hoofdtrainer... nadat Marco van Basten eerder deze week vanwege gezondheidsproblemen een stapje terug had gedaan. Pastoor heeft zelf niet gereageerd, maar volgens technisch directeur Ernie Stewart van AZ... kon hij zich niet vinden in een sterk verbeterde aanbieding. AZ gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Minister Ascher vindt het buitengewoon goed nieuws dat de werkloosheid voor de vierde maand op rij verder is gedaald. In augustus nam de werkloosheid af met 13.000 mensen. Volgens Ascher is er geen enkele reden om achterover te leunen en te denken dat het wel goed komt. De werkloosheid blijft volgens de minister prioriteit van het kabinet. Het totaal aantal werklozen staat op 632.000. De SP trekt in haar tegenbegroting extra geld uit voor zorg, sociale zekerheid en onderwijs. De bezuinigingen in de thuiszorg worden teruggedraaid, net als die op de dagbesteding voor ouderen. SP-leider Roemer kwam gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen onder vuur te liggen, omdat hij veel kritiek zou hebben op de kabinetsplannen, maar niet aangeeft hoe hij zijn eigen plannen wil betalen. Roemer is nu met uitgewerkte voorstellen gekomen. De SP wil de plannen onder meer betalen door de winstbelasting voor de allergrootste bedrijven te verhogen. De Duitse politie controleert vandaag massaal op snelheidsovertredingen. 24 uur lang wordt er op ruim 7000 plekken gecontroleerd met lasers en flitsapparaten. Aanleiding voor de zogenoemde Blitzmarathon is het aantal verkeersdoden... dat vorig jaar voor het eerst in tientallen jaren weer is toegenomen. Maar critici noemen het een ongegeneerde manier om de staatskast te spekken. Het weer nog, volop zon vandaag en 22 tot 26 graden. In het zuidoosten zijn er wel buien, mogelijk ook met onweer. In het weekend overal buien en vanaf zondag met zo'n 18 graden een stuk koeler. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vliegen verkeersproblemen aan de noordkant van Rotterdam... na een ernstig ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. De rijbaan is dicht vanaf knooppunt de Brechtseplein. Er staat file vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Het verkeer kan omrijden. Het verkeer op de A12 richting Rotterdam kan omrijden via de regio Den Haag... Het verkeer op de A16 richting Rotterdam kan beter ombreiden via Europoort. En verkeer bij Utrecht richting Rotterdam kan ombreiden via Gorkum. Er staat file op de A20 richting Gouda. En daar staat voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam verknopert de Bresseplein 4 kilometer.